uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Verschillende beweken containers zonder controle doorlaat. Zou komen door problemen met het elektronisch aangiftesysteem, schrijft het AD. Bedrijven moeten nu per mail aangifte doen. Vaak zou er al binnen een minuut antwoord zijn. De douane zou vanwege het risico op bederf... vooral containers met groente en fruit snel laten passeren... terwijl die juist vaak gebruikt worden om drugs in te verstoppen... De douane bevestigt de problemen, maar spreekt tegen dat de containers zonder controle worden doorgelaten. Australië wil dat toeristen met een werkvisum 15% belasting gaan betalen over hun bijverdiensten, zoals bijvoorbeeld fruitplukken. Een eerder plan van de backpacker tax om 32,5% te rekenen haalde het niet... omdat de toeristische industrie en de agrarische sector bang waren... dat toeristen dan massaal voor Nieuw-Zeeland zouden kiezen... waar de belasting een stuk lager ligt. En jaarlijks reizen zo'n 600.000 backpackers naar Australië. Een groot deel van hen werkt om de reis te bekostigen. De Belgische koning Filip en koningin Mathilde komen vandaag naar Nederland voor een staatsbezoek. Ze worden op het paleis op de Dam ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Daarna legt de Belgische koning een krans bij het Nationaal Monument op de Dam. Uit een natuurreservaat in Australië zijn drie zeldzame dwergzijdeaapjes gestolen. Dat is de kleinste apensoort ter wereld. De politie heeft twee mannen opgepakt. De twee aapjes zijn terecht, eentje is nog spoorloos. De dieren worden op de zwarte markt voor wel 3500 euro aangeboden. De illegale handel is waarschijnlijk toegenomen omdat het in China het jaar van de aap is. Het weer. Lokaal kans op wat nevel. Ook kan het glad zijn omdat de temperatuur op veel plaatsen nog onder nul ligt.